Kees Groot met het NOS-journaal. Het internationale Rode Kruis, dat gebeurt na de aanslag van morgen op Afghaanse medewerkers van het Rode Kruis in het noorden van het land. Daarbij werden zeker zes hulpverleners doodgeschoten. Het Rode Kruis wil volgens een woordvoerder eerst achterhalen wat er precies is gebeurd... voordat de activiteiten in Afghanistan hervat worden. Vermoedelijk zitten strijders van terreurorganisatie IS achter de aanslag. De EOD heeft in een café in Amsterdam een klein explosief onschadelijk gemaakt. De omgeving in de buurt van het Leidseplein is weer vrijgegeven. Het explosief wordt naar het NFI gebracht voor sporenonderzoek. Het lokale tv-station AT5 hoorde van een omstander dat het om een handgranaat gaat die iemand naar binnen heeft gegooid. Maar dat wordt niet bevestigd door de politie. Bij een doorzoeking in gevangenis Terpeel bij Venlo zijn in een cel een vuurwapen en munitie gevonden. De politie hield in de cel een man aan voor het plegen van gewapende overvallen in Geleen, Zomeren en Overloon. Hij zou dat hebben gedaan toen hij op weekendverlof was. De man zat al vast voor een ander delict. Onderzocht wordt nog hoe de man een vuurwapen in zijn cel heeft kunnen krijgen. Een gepensioneerde Britse leraar is veroordeeld tot 13 keer levenslang voor het misbruiken van tenminste 11 jongens. Hij moet van de Britse rechter minimaal 16 jaar achter de tralies zitten. De man werd gearresteerd in Spanje na een tip van de Nederlandse politie. Die had bij een onderzoek naar een misbruikzaak in Nederland een spoor gevonden naar een computer in Alicante. De man heeft ruim 30 jaar lang jongens misbruikt. Het weer vanuit het noorden klaart het langzaam op. Vannacht gaat het 2 tot 6 graden vriezen. Morgen is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Door de matige oostenwind voelt het koud aan bij temperaturen rond het vriespunt. Vrijdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 bij Den Haag is richting Amsterdam een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Prins Klausplein staat 2 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers. Goedenavond, dit is CFM Breek de Week. Mijn naam is Jacques Jongmans en van harte welkom uiteraard. this Candy Coast was dat met True Love. Goedenavond, daar zijn we weer. Van 8 tot 10 eh, lekker plaatjes draaien. Eh, ja, hele, slim, hele, hele normale, hele eenvoudige eh, werkwijze. Maar toch, je moet ze maar vinden. Hè? Dat was True Love van Candy Coast. daarvoor hoorde je... Mm, Fred Astaire? Nee, daar begonnen we weer. Fred Astaire van Mo. El Starlight Dance of Kayak. En over Kayak. Ehm, een aantal mensen van die band... samen met eh, Cindy Oudshoorn... Eh, toeren, dacht ik, op dit moment door het land... met een eh, programma van allerlei popmelodieën. Absoluut de moeite waard om er, als ze in de buurt zijn... om daar naartoe te gaan, want het is muziek van de bovenste plank. Dan een stilletje, ja, hoe moet ik zeggen... rasmuzikanten. Ik zou kijken of ik iets kan vinden op YouTube om je zo dadelijk te laten horen. We gaan nu verder met die Olman, Brothers Band en Jessica. white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. wedding. Whoa, it's a nice day to it's a nice day to start again. It's a nice day to start again. What you want is a nice day for you sold yourself to? Who have you sold your soul to? Hey, little sister shotgun, it's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. Day. It's a nice day to this world. Dat was eh, Billy Joel met White Wedding. <clears throat> Sorry. <clears throat> Gelijk voor eh, spontane kikker heb ik heel. We gaan gauw verder. Billy Joel en eh, dat fantastische nummer Piano Man.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 Maar goed, het maakt niet uit. Ehm, zoals je weet is het een programma met, eh, met weinig gepraat en veel lawaai. We gaan nu eventjes helemaal terug naar het begin. Toen het allemaal nog in de kinderschoenen stond. En dan kreeg je dit soort dingen. is right. Don't let it slip away. Instead of dreaming about tomorrow, you can live today if you get away. waarmee we allemaal groot zijn geworden. De Four Tops met uh, It's the Same Old Song. Andere hits waren natuurlijk Reach Out, I'll Be There. En uh, Sugar Pie, Honeybaan. Haha. Goed, uh, ik heb uh, op Facebook kont gedaan van het feit dat... eigenlijk denk ik niemand meer weet wie André Brasseur was. En toch was dat een, een, in die zin belangrijke muzikant... dat die door eh, Radio Veronica werd gebruikt als eh, tune. Komt-ie? Dacht ik, nee, hij komt niet. Dat is toch heel vervelend. Want even kijken hoor. Ja. André Brasseur met The Kid, zo heette dat nummer. En eh, ik zag toevallig dat hij vorig jaar nog heeft op